Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Belastingdienst in de toekomst geen belasting meer kan innen... door grote problemen binnen de organisatie. Het staat in een rapport van de commissie die de fiscus heeft onderzocht. De top van de Belastingdienst heeft volgens de commissie... te weinig kennis van fiscale zaken... en de afstand tussen het management en de werkvloer is te groot. Staatssecretaris Wiebes zegt dat hij de problemen bij de Belastingdienst heeft onderschat. De ophokplicht blijft nog even van kracht. In Nederland is er bij pluimveehouders sinds 25 december geen uitbraak van vogelgriep meer geweest. Maar in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië wel. En ook bij particulieren in Nederland. De NS gaat eind van het jaar weer intercities inzetten in Zeeland. Veel Zeeuwen klaagden over de verslechterde verbinding met de Randstad... sinds de nieuwe dienstregeling van eind vorig jaar. Op het traject Vlissingen-Rozendaal komen er s morgens en s avonds twee intercities. Burgemeesters krijgen meer bevoegdheden om drugspanden te sluiten als het aan het kabinet ligt. Nu kan zo'n pand alleen worden gesloten als er daadwerkelijk drugs zijn aangetroffen. In een wetsvoorstel van het kabinet mag het pand ook dicht als er zaken worden gevonden die duidelijk met drugshandel te maken hebben. Oud-topschaatser Rintje vanmiddag de toegang ontzegd bij de officiële opening van het vernieuwde Tialf. Die opening werd verricht door koning Willem-Alexander. Ritsma was een van de genodigden, maar hij had zijn komst niet bevestigd. Hij hing wel in de hal. Daar zijn tien grote foto's onthuld van iconen van Tialf. En daar is Ritsma er één van. Het weer. Vannacht kan het vooral in het noorden licht gaan vriezen.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 Een 24 minuten vertraging op de A9 Amsterveen richting Alkmaar door bergingswerkzaamheden 7 kilometer tussen de de Badhoevedorp en Rottepolderplein. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag bij dat 3 kilometer file. Op de A27 Utrecht Utrecht-Gorkum bij Lexmond 2 kilometer file.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 En wat, krijgt u, wat kan u verwachten in het eerste uur? Of in het tweede uur eigenlijk, zo moet ik het zeggen. Kwart over zes, het recept van de week. En het weer voor het komend weekend. En het is. En de Kust en zee. Nieuws en reclame komen daarna. Maar eerst gaan we nog even lekker wat draaien. En we hopen toch weer op een gezellig uurtje. and the way the sunlight plays upon her hair. I ah, hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up ben ik gestart met Good Vibrations van de Beach Boys. Ja, en wat ik ook wou zeggen, 29 januari van 4 tot 6... dan is het weer zover op onze eerste muziekvoorstelling in 2017. We maken er een gevarieerde middag van in het centrum waar alles om draait. Duo Marjolein van der Homberg, zang en piano... en Ruby Roodbol, basgitaar. Dit duo is bekend om zijn zwingende jazzy-stijl... Een aantal zangleerlingen van Marjolein zingen meerstemmige nummers... en het duo zal Onno van Dijk de presentator van de middag zijn. Begeleiden en de zogenaamde smartlappen. Ook zal de huisdichter, Alvin Mubarak, weer van zich laten horen. De techniek is in vertrouwde handen van Boud Agen. De deuren gaan open om half vier en de toegang is gratis.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 De groenteman. Onthoud het goed, onthoud het goed. Het is de groente die hem doet. Vandaag in de groenteman de klassieke snijbonenstand met een twist. Wat heb je nodig voor vier personen? 1 kilogram kruimige aardappels, zout en peper, 1 eetlepel zonnebloemolie, een grote ui, gesnipperd, 500 gram snijbonen, schoongemaakt en in stukjes van 2 centimeter, een teen knoflook in dunne plakjes, 4 eetlepels balsamico-azijn en 75 milliliter melk. En de bereidingswijde gaat als volgt. Schil de aardappels, wassen en snij in stukken van gelijke grootte. Kook ze in een ruime pan met een flinke laag koud water... met zout afgedekt in ongeveer 20 minuten gaar. Verhit de zonnebloemolie in een wok en fruit hierin de ui en in 5 minuten glazig. De ui mag niet verkleuren. Zet het vuur hoog, voeg een stukje snijbonen toe... en roerbak het geheel 7 tot 8 minuten. Voeg de knoflook toe, zet het vuur iets omlaag... en bak de knoflook 2 tot 3 minuutjes al roerend mee. Giet nu de azijn erbij en laat nog twee minuten koken. Giet de aardappels af, zet de pan nog even terug op laag vuur en stoom de aardappels in een halve minuut droog. Voeg de melk toe, breng aan de kook, zet het vuur uit en stamp de aardappels met de stamper tot een grove puree. Proef en breng op smaak met zout en peper. Schep de snijbonenmengsel erdoor en serveer meteen. En de bereidingstijd is ongeveer 35 minuten. En het is heerlijk met braadworst of een kippersnitzel erbij. Eet smakelijk. sky. Please tell us why. five miles to go. Here comes the night, the veil over the light. In the distance, some shadows on the clouds in the sky. I've gotta get home to my child, my wife. Yeah. And I got Gotta get back, gotta get me a ride. Looks like the road has swallowed me up. Gotta hurry home. Don't tell look back, moving straight ahead. wish that gotta give me a ride. looks like the road is swallowing me up. Gotta Op zaterdag 4 februari is er een operette masterclass. Deze masterclass wordt verzorgd door Amma Hackers en Claudia Pataka. Van 10 tot 5 wordt deze masterclass gehouden in Theater de Krocht... een masterclass voor tenoren en sopranen. Met de masterclass willen wij onszelf op de kaart zetten... en kijken hoe het initiatief ontvangen wordt, zegt Amma. Toeschouwers zijn van harte welkom. Claudia en Amma hebben niet de potentie dat ze het korte tijdbestek... van masterclasses en coachingwerken het leven van jonge zangers kunnen veranderen. Je kunt iemand in een paar dagen niet werkelijk naar een hoger plan brengen... of tegenovergesteld verpesten, volgens Claudia. Je kunt wel een zaadje planten, een steentje bijdragen. Amma, we gaan ook niet de hele zangtechniek van studenten veranderen. Ik zeg altijd tegen leerlingen... leg alles wat ik vertel gerust aan je eigen docent voor. De stem is zo'n kwetsbaar iets... En na de masterclass is er om 8 uur een concert in hetzelfde theater De Krocht. Met dit concert zullen zowel Alma als Claudia... als ook de deelnemers van de masterclass laten zien... wat zij deze dag geleerd hebben.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 Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een zonovergoten donderdag was het ook vandaag aanvankelijk ook prachtig weer met flink wat zon. Wel trok er hoge bewolking over de regio en vanmiddag zal de zon daarachter geregeld schuin gaan. Het blijkt wel droog en het bleef gisteren de hele dag niet net vriezen. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar een graad of 6. De wind waait uit het zuiden tot het zuidoosten en is overwegend matig van kracht. Vanavond en in de komende nacht zijn er wolkenvelden, maar het blijft droog. De temperatuur daalt nou zo'n 2 graden boven het vriespunt. Morgen zijn er wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon. Het blijft droog en bij een matige zuiderwind stijgt de temperatuur naar waarde van omstreeks 6 graden. Na morgen wordt het nog zachter en wordt het bovendien wisselvalliger. to my own parade.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 nieuwe roman van schrijver-dichter Marco Termes... Tig jaren van schitterende nederlagen is nu ook bij de bibliotheek in Zandvoort Leen. Vorige week woensdag overhandigde hij een aantal exemplaren... in het Zandvoortse filiaal van Bibliotheek Zuid-Kennemerland... aan directeur Roxanne Akker. Termes wilde zelf de boeken komen brengen... zodat ook Zandvoorters die niet een exemplaar hebben... dit semi-autobiografische boek kunnen lezen. Akker was blij met de gesten van de schrijver... en zal de boeken opnemen in haar collectie. natuurherstel na ingrepen. Voor Source for Nature zijn op 10 locaties herstelwerkzaamheden uitgevoerd. En de opdracht was, op het Haarsveld de verdroging en verzuring aanpakken, de opmars van de Amerikaanse vogelkers terugdringen en een dennenbos omvormen naar open duin. En de uitdaging, centrale vraag was natuurlijk, moeten we de naaldbos met specifieke bosvogels behouden of inzetten op uniek duinnatuur? Bos verwijderen doe je niet zomaar. Europese duinexperts adviseren... graaf dan goud waar goud ligt. Specifieke duinnatuur is alleen te herstellen in de kustduinen. En het resultaat mag er wezen. De duinen zijn weer zichtbaar, nu het bos weg is. Kievieten en plevieren namen de plekken in van de bosvogels. Minder zichtbaar is het positieve effect van de ingreep op de waterstand en de waterkwaliteit. De invloed reikt veel verder dan het haasveld. eyes can see. around Binnenkort krijgen alle Zandvoorters een cadeau... van 119 Zandvoortse bedrijven, ondernemers en instanties in de bus. De naam? Ode aan Zandvoort. Deze prachtige klossie heeft een levendig beeld van het dorp... waar de mensen in een sfeer en waar ze van leefden. Dit bewaarexemplaar is de papieren optelsom van de schakels in de gemeenschap. Schakels in de gemeenschap. Het maakt de verbindingen tussen inwoners, bedrijven en gemeenten. Het verwoordt en brengt het beeld van wat men beweegt en drijft. Een kijkje in de keuken en achter de schermen dus. Om iedereen nog een stapje dichter bij elkaar te brengen... voor nog meer gezamenlijk wonen en werkplezier in ons mooie dorp. Maandag 30 januari mag burgemeester Niek Meijer... het eerste exemplaar aan een nieuwe plaatsgenoot overhandigen. Meteen de dinsdag daarna gaan leden van de scouting op pad... om de exemplaren huis aan huis te verspreiden. day. to Z. There is no question. ZFM. The door. and see. van Zandvoort draait door op deze vrijdag. Graag tot volgende week vrijdag, maar ik ben er weer op donderdag met Muziek Boulevard Live van 4 tot 6. Ik wens u een heel prettig weekend en heel mooi weer en vooral morgen weer gezond op.